Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer hard in aanvaring gekomen met de coalitiepartners VVD en CDA over steun aan Griekenland. PVV-leider Wilders vindt dat er geen euro meer naar Griekenland mag gaan omdat het een corrupt land is. Maar volgens onder meer VVD en CDA en het kabinet is de steun nodig. Omdat de Nederlandse economie anders veel schade zal leiden. Wilders doet dat af als bangmakerij. Transporteurs zijn blij dat ze met extra lange, zware vrachtwagens mogen gaan rijden. Na een proef heeft minister Schultz van Hagen daar definitief toestemming voor gegeven. De vrachtwagens kunnen tot 60% meer vervoeren dan gewone trucks. Het transport wordt daardoor efficiënter en minder vervuilend, zegt Schultz van Hagen. Brancheorganisaties EVO en TLN juichen het besluit toe. Veilig Verkeer Nederland ziet vooralsnog geen bezwaren. Op de A12 heeft de politie de moordenaar aangehouden van Victor het Hoofd. De Haagse vastgoedhandelaar werd in 2007 doodgeschoten. De moordenaar Raymond P. werd vorige maand bij Verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. Op de A12 bij Nooddorp kon die worden opgepakt. Daarbij heeft het arrestatieteam geschoten. Raymond P. Raakte, geraakt, werd geraakt in zijn onderlichaam. Nederlanders gaan steeds vaker op een cruisevakantie. Ruim 57.000 mensen hebben in de eerste drie maanden van dit jaar een cruise geboekt. Bijna een derde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens branchevereniging de Dutch Cruise Council komt dat onder meer doordat de schepen steeds vaker vanuit Nederland vertrekken. Topsprinter Churandi Martina komt voortaan voor Nederland uit op internationale wedstrijden. De 26-jarige atleet komt van Curaçao, maar na de nieuwe indeling van de Antillen heeft dat eiland geen Olympische licentie meer. Martina kon daarom kiezen tussen Aruba en Nederland en koos het laatste. Martina behoort tot de wereldtop. In Peking werd hij vierde op de 100 meter. Het weer, vanavond is het droog, alleen in het zuidoosten kan nog een bui vallen. Morgen is het overwegend zonnig, maar in het zuidoosten bewolkt met opnieuw kans op een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan normaal. Op donderdag er staan files van 4 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor knooppunt Hoevelaken 5 kilometer. De A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Maarsen en Nieuwegein 4. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoeterwoude 7 kilometer. Bij Rotterdam op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet voor knooppunt Benelux 4 kilometer. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot 5. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4 kilometer. Op de A10 Noord richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 4. A12 Utrecht-Arnhem voor Bunnik 6 kilometer. De A13 daarna richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 4. De A15 Europoort Rotterdam voor Hoogvliet 5. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda voor knopen de Brechtseplein 6 kilometer. De A27 van Utrecht naar Almere voor Beeldhoven 4.